uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Leidinggevende, dat meldt de Telegraaf op basis van een enquête van vier militaire vakbonden. Volgens de krant is het vertrouwen in generaals, topambtenaren en de minister nog nooit zo laag geweest. Er is al veel langer onvrede onder de militairen over hun leiding. In 2013 en 2014 waren er ook peilingen met ongeveer dezelfde uitkomsten. Sindsdien is er in de politiek overeenstemming om miljarden extra uit te trekken voor defensie, maar volgens de krant heeft dat nauwelijks geholpen. In meerdere Amerikaanse steden zijn mensen de straat op gegaan om hun ongenoegen over president Trump te uiten. Maandag werd in de VS de nationale feestdag President's Day gevierd, maar de demonstranten doopten de dag om tot Not My President's Day. De opkomst was niet zo groot als de eerste dagen na de inauguratie van Donald Trump. In steden als New York, Chicago, Los Angeles en Salt Lake City kwamen in totaal duizenden betogers samen. Zij scandeerden dat het Trump-bewind weg moet en dat de leugenaar moet worden afgezet. Ook in Londen werd gedemonstreerd tegen de Amerikaanse president. Veel Britten willen niet dat hij in juli op staatsbezoek komt naar Groot-Brittannië. Ze vinden dat premier May afstand moet nemen van Trump vanwege zijn omstreden inreisverbod en eerdere uitlatingen. Er werd over het bezoek ook gedebatteerd in het Lagerhuis, maar de regering heeft aangegeven dat het staatsbezoek toch doorgaat, ondanks de protesten en het debat. In Australië is een vliegtuigje neergestort op een winkelcentrum vlakbij de stad Melbourne. Het vliegtuig kwam in de problemen en stortte neer op het winkelcomplex van Essendon Airport, een van de kleinere vliegvelden van de regio.